Het Russische hulpconvooi wacht al dagenlang op goedkeuring om Oekraïne binnen te gaan. In Hilversum worden vanmiddag een stille tocht en een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Het is vandaag precies een maand geleden dat het toestel neerstortte. Om half twee begint een stille tocht naar de Sint-Vituskerk waar de dienst om drie uur begint. Tijdens de bijeenkomst komen vijf families van slachtoffers aan het woord. In de Amerikaanse stad Ferguson is de politie in actie gekomen tegen zo'n 150 mensen die na het ingaan van het uitgaansverbod nog op straat waren. De menigte werd met rookgranaten uit elkaar gedreven. Gisteren kondigde de gouverneur van Missouri de noodtoestand af en stelde een nachtelijk uitgaansverbod in. Daarmee hoopt hij een eind te maken aan de rellen die uitbraken nadat een zwarte jongen was doodgeschoten door een politieagent. In de Spaanse stad Alicante is een Nigeriaanse man in quarantaine geplaatst vanwege een mogelijke besmetting met ebola. Onderzoek moet uitwijzen of de man echt aan de ziekte lijdt. Dinsdag overleed in Madrid een Spaanse priester aan ebola. De 75-jarige geestelijke woonde al 50 jaar in Liberia. Het weer, een gebied met regen, trekt van het noordwesten naar het zuidoosten van het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. En met hooguit 19 graden is het vrij koel. Later vanmiddag en vanavond opklaringen, maar buien blijven mogelijk. En ook morgen is het koel met af en toe zon, maar ook buien.